9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat landen meer haast maken met het opnemen van vluchtelingen uit Turkse vluchtelingenkampen. Tot nu toe hebben Duitsland, Nederland en Finland maar 79 Syriërs uit Turkse kampen opgenomen. En dat is te weinig, vindt de Commissie. Desondanks hebben de afspraken met Turkije effect. Steeds minder mensen wagen de illegale oversteek naar Griekenland, zegt de Europese Commissie. Boswachters hebben in recreatiegebied Spaarnwoude bij Haarlem de bestuurders opgepakt van drones die mogelijk het vliegverkeer bij Schiphol hebben gehinderd. De luchtvaartpolitie heeft twee drones in beslag genomen. Begin deze maand melden piloten van drie vliegtuigen dat een drone in de buurt van hun toestel kwam toen ze wilden landen op Schiphol. Uit voorzorg werd de Zwanenburgbaan gesloten. Een captain van een afdeling van motorclub No Surrender is aangehouden in, in een onderzoek naar cocaïnehandel. De 51-jarige man werd gistermiddag aangehouden op straat in het Brabantse Sint-Willebrod. Het onderzoek draait om een partij cocaïne van ruim 1200 kilo met een straatwaarde van meer dan 30 miljoen euro. De drugs werden in januari gevonden in een gestrande vissersboot in Katzand in Zeeuws-Vlaanderen. Ook historische gebouwen als de Eerste Kamer moeten toegankelijk worden voor mensen met een handicap. De Senaat heeft vandaag ingestemd met het VN-verdrag dat daarover gaat. Bij de behandeling bleek hoe slecht de eeuwenoude zaal toegankelijk is. Mensen in een rolstoel die het debat wilden bijwonen konden niet op de publieke tribune komen. Wel konden ze in een andere zaal naar een live-verbinding kijken. Staatssecretaris Van Rijn noemde het een historische dag voor de 2 miljoen gehandicapten in Nederland. Als het Binnenhof grondig gerenoveerd wordt zal er ook iets worden gedaan aan de toegankelijkheid van de Eerste Kamer. Het weer. Vanavond trekken vanuit het zuiden buien over het land. Mogelijk met onweer. Minimumtemperatuur vannacht rond de 7 graden. Morgen in het noorden en oosten eerst regenachtig. Maar later steeds meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Show.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 Ja, dat ging even helemaal fout. Wat heb je als andere mensen aan knopjes zitten waar ze niet aan moeten zitten? heb je plotseling geen geluid. Maar het is allemaal goed gekomen. Welkom luisteraars bij weer een eh, nieuwe aflevering van ZFM Jazz. Een hele speciale aflevering mag ik wel zeggen. Eh, en eh, dat komt omdat ik zelf ben opgegroeid in de jaren 60. En natuurlijk alles heb met de Beatles. Je zult u zeggen, ja Beatles heeft helemaal niks met jazz te maken. Dat klopt helemaal. Maar laat nou een, een verschrikkelijk groot aantal artiesten, jazzmuzikanten, solisten eh, vocalisten uh, bedacht hebben... dat uh, Beatle-muziek zich ook uitstekend leent voor jazzmuziek. We gaan daar vandaag van genieten. Zondag tussen 10 en 12 uur. Mijn naam is Charles Duif. Dit is ZFM Jazz. even kijken, want nou doet ook het andere programma doet het gewoon niet. Toch wel. Ja, daar komt hij. niet eng hoor. Het wordt echt niet eng, maar dit was wel een huilende wolf.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 You became a legend of the silver screen. And now the thought of meeting you makes me weak and uneasy. Honey pie, you are driving me frantic sail across the Atlantic to be where you belong. Eh, uitgevoerd door de Brian G. White Quartet. Nou, ik zie er helemaal wit van, luisteraars. Als je soms eh, zegt tegen je vrienden of vriendinnen van... kan je mij een centje lenen? Eh, is it good if I... a penny lane? <laughs> nee hoor, allemaal gekheid. Penny lane is natuurlijk dat prachtige, die prachtige laan in Engeland... waar de Beatles over dat beroemde voetpad... zebrapad moet ik zeggen, zaken... En eh, Paul McCartney uit de pas eh, liep. Er waren toen allerlei eh, theorieën dat Paul McCartney zou zijn overleden. En daardoor op dat zebrapad uh, anders liep als de overige Beatles. maar dat was natuurlijk helemaal niet het geval. Er waren allemaal publiek, hoe zeg je dat? Publiciteitssensatie, ja. Penny Lane. Opnieuw weer uitgevoerd door de Brian G. White Quartet.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 corner is a banker with a motor car. The little children laugh at him behind his back. And the banker never wears a mask in the pouring rain. Brian G. White Quartet met eh, Penny Lane. Ik draai vanmorgen, eh, luisteraars, ik zei het al eerder... allemaal Beatle-muziek eh, in een jazzy vorm. Uh, zal we zeggen, duif ben er nou helemaal gek geworden. Ja, nou, ik ben een beetje gek en dat bleek ook toen ik vanochtend een duin bekloop... en op de top van de duin ging zitten. En toen hoorde ik meteen... Fool on the Hill, natuurlijk eh, Latin Jazz. Eh, in het jasje van Sergio Mendes en Brazil 66. De groep die al eh, langer met Jazzy Beatles werkjes bezig is... is de groep die razend populair is over heel de wereld. zult u draaien. Wie zijn, wie zijn dat duif? Wie zijn dat nou? Natuurlijk Earth, Wind and Fire. Nou, dan weet u al wat er komen gaat, hè? I got to get you into my life. om het maar op zijn Hollands te zetten, als een godgieter.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 Eh, is dit Eleanor Rugby, The Hard Jazz Nights. dat er in Zandvoort veel mensen zijn die eenzaam zijn, die alleen zijn. En zo ja, dan heb ik het een beetje goed gemaakt vanmorgen voor u met de heerlijke Beatle-muziek. Want ik zei het al eerder, de, eh, het programma eh, Zandvoort Jazz staat eh, helemaal in het teken vanmorgen van het repertoire van de Beatles in een jazzy jasje. Ook Sarah Vaughan heeft gedacht, laat ik ook eens een Beatle-werkje opnemen. En zij heeft gekozen voor het mooie Michelle. Engelse uitspraak van die dame... die natuurlijk van origine een Engelse, eh, eh, de Engelse taal uh, bezigt. Maar heel apart. Michel, uitgevoerd door Sarah Vaughan. we gaan eventjes over de hele wereld. En dat kan dankzij internet www.zfm, dus live.nl. Kunt u, als u in Amerika op vakantie bent... kunt u gewoon Radio Zandvoort ontvangen. Nou, dat zetten we kracht bij met Across the Universe. En dat doen we dan met de Kensaku Tomhawks, als ik het goed uitspreek. Kunnen we ook even bijkomen met een lekker bakje koffie. Doe ik het ook. the Universe. De Kenseku Tiny Calls. Ja, moeilijke naam, maar in ieder geval wel een, eh, een, een eh, pianist... die eh, op een prachtige wijze dit mooie nummer van de Beatles... ten horen brengt. Kent u Julia? Nou, ik wel. Nummer van de White Album van de Beatles... Uitgevoerd door Scenario, of Scenario, zo moet ik het zeggen. En dit was de uitvoering eh, van Julia van de White Album van de Beatles. Quincy Jones heeft zich ook eh, gestort op Beatle-repertoire. Het was wel zwaar voor hem, want eh, hij beschouwt dat als een hard day's night. van Quincy Jones, Hard Day's Night. De liefde is niet te koop, althans, eh, eh, dat zegt Ella Fitzgerald. Uh, eh, can buy me love, nou ja, de liefde is niet te koop. Sommige liefde is dan weer wel te koop. Maar goed, daar wil ik het nou niet over hebben. We gaan genieten van Ella. Can't Buy Me Love. Eh, nee, niet Sarah Vaughan. Ella Gerald was dat. Eh, For No One is natuurlijk een heel mooi Beatle-nummer. Eh, en dat mogen we ook niet verprutsen. Maar Diana Krol doet dat ook beslist niet. Die zingt het op een prachtige manier. Ik heb het haar live horen doen in de Rotterdamse Doelen. Dus ik weet helemaal dat het goed zit met Diana Krol. For no one. Your day breaks, your mind aches. You find that all his words of kindness linger on when he no longer needs you. He wakes up, he makes up. He takes his time and doesn't feel he has to hurry. sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. for no one. A love that should have lasted years. You stay home, he goes out. He says that long ago he knew someone, but now she's gone. She doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be time said will fill your head. You won't forget him.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 Een van de mooiste Beatles-stukken, vind ik zelf. Allemaal Beatle-muziek vanmorgen, luisteraar bij ZFM Jazz. Eh, maar wel op een jazzy eh, manier gespeeld natuurlijk. Als we naar boven kijken, naar de lucht, ja, dan zien we het zonnetje. Maar als u goed kijkt, ziet u Lucy in the sky with diamonds.